De organisatie schat dat het werkelijke aantal veel hoger ligt, omdat de gegevens wereldwijd lastig te verzamelen zijn. De slachtoffers zijn vaak mensen die hun directe leefomgeving proberen te beschermen... tegen bijvoorbeeld mijnbouw, houtkap of landbouw. Meer dan de helft van de moorden gebeurde in Zuid-Amerika, vooral in Brazilië. Vaak zaten paramilitairen, criminele bendes of veiligheidstroepen van overheden erachter. Global Witness zegt dat de daders bijna altijd onbestraft blijven. Bij de bosbranden in Griekenland zijn zeker 49 doden gevallen. Op een persconferentie maakte de Griekse brandweer bekend dat er ook meer dan 150 gewonden zijn. Vannacht werden al 24 doden gemeld en vanochtend zijn bij de kustplaats Mati meer dan 20 lichamen gevonden van mensen die aan het vuur probeerden te ontsnappen, maar daar niet meer op tijd in slaagden. De branden woeden vooral ten westen en noordoosten van Athene. In beide regio's is de noodtoestand afgekondigd. De Griekse premier Tsipras heeft een bezoek aan het buitenland voortijdig afgebroken. Uitzendconcern Randstad heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. Het bedrijf profiteert nog steeds van de goed draaiende economie... waardoor er veel vraag is naar extra personeel. Dat geldt vooral voor de bouw, voor het ICT en het onderwijs. De groei van Randstad vlakt wel iets af. Dat komt doordat bedrijven weer meer personeel in vaste dienst durven te nemen... waardoor er ook minder uitzendkrachten worden ingehuurd.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 fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Hey. Bonita. Hey. Picasa. Shakira, Su Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad.